Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Waalse plaanoxide. Ze waren op een gloednieuwe kartbaan die dinsdag voor het publiek wordt geopend. Waarschijnlijk konden de uitlaatgassen op de baan niet wegkomen. 50 mensen raakten licht gewond. In de zwaar beveiligde groene zone in Bagdad zijn vanavond verschillende raketten ingeslagen. Niemand raakte gewond. Wie de raketten heeft afgevuurd is onduidelijk. Het gebeurde vanuit een wijk waar veel aanhangers van een Sjiitisch geestelijke leider wonen. Eerder vanmiddag was het al onrustig in de wijk waar veel overheidsgebouwen en ambassades staan. Bij een gewelddadige demonstratie tegen de Iraakse regering kwamen zeker vijf demonstranten en agenten om het leven. Meer dan 200 mensen raakten gewond. In de buitenwijk van Parijs is een vreedzame betoging uitgelopen op rellen. Kleine groepjes demonstranten staken meerdere auto's in brand en bekogelden de politie die traangas gebruikte. Een meisje moest uit een brandende auto worden bevrijd. De demonstranten zijn kwaad op vier politieagenten die een zwarte arrestant met een wapenstok zouden hebben verkracht. De man van 22 ligt nog in het ziekenhuis. Hij heeft al bezoek gekregen van president Hollande. De vier agenten zijn voorlopig geschorst. In de eredivisie heeft Vitesse op eigen veld met 2-0 verloren van Willem II tweede doelpunt viel diep in blessuretijd. Eerder op de avond won koploper Feyenoord met 2-0 van FC Groningen. Jens Toornstra maakte beide doelpunten voor de Rotterdammers. de Eagles won thuis met 3-1 van ADO... en doet de laatste plaats over aan de ploeg uit Den Haag. En Heracles Almelo tegen Roda JC werd 2-2. Het weer, het trekt regen, natte sneeuw of sneeuw over het land. Ook kan het ijzelen. De temperatuur is vannacht net iets boven of net iets onder nul. Morgen wordt het in de loop van de ochtend droog. In de loop van de middag breekt de zon vaker door en wordt het 2 tot 7 graden.